Net Schut met het NOS Journaal. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio waren de gesprekken productief... maar wordt er nog steeds gewerkt aan het plan. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten... zoals het opgeven van grondgebied en beperkingen voor het Oekraïense leger... Volgens Rubio gaat een Amerikaanse delegatie volgende week naar Moskou om ook daar verder te praten. De eredivisiewedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is gestaakt. De scheidsrechter zei de veiligheid van de spelers niet te kunnen garanderen... omdat er vrijwel continu met vuurwerk werd gegooid. In de zesde minuut werd het duel tijdelijk stilgelegd... nadat in het vak achter het doel van Ajax een enorm vuurwerk was losgebarsten. Na de hervatting ging het meteen weer mis. De 84 minuten die nog te spelen zijn, moet op een later moment worden ingehaald. Ook op Sri Lanka is het dode aantal door noodweer flink opgelopen. Volgens lokale autoriteiten zijn op het eiland ruim 300 mensen omgekomen. Het gebeurde bij aardverschuivingen en overstromingen. Daarnaast worden bijna 400 mensen vermist. Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn flink getroffen door noodweer. Zo kwamen op het Indonesische eiland Sumatra ruim 440 mensen om het leven. In Madrid zijn tienduizenden tegenstanders van premier Sanchez de straat op gegaan. Ze eisen het vertrek van de socialistische Sanchez... omdat hij volgens hen corrupt zou zijn. De demonstratie werd georganiseerd door een rechtse partij in Spanje... die ook aandringt op nieuwe verkiezingen. Aanleiding voor de beschuldigingen is een corruptieschandaal... die onder meer draait om een oud-minister...